Zoals ik me gisteren voelde, dacht ik van dat wordt vandaag helemaal niks. Maar het, eh, het gaat de goede kant op, dus we zijn er gelukkig gewoon deze twee uur lekker bij. We beginnen met een eh, dubbele Down Under. Zometeen hoor wel. Het hoe en het waarom en het zo. Veel plezier. Wat een heerlijk begin was dat. Eh, we hebben net Midnight Oil gehoord met Beds Are Burning. En dat kwam uit 87 van het album Diesel and Dust. En we begonnen met eh, Johnny Farnham. Want dat zeggen ze zo in Australië, Johnny Farnham. Met You're the Voice uit 86 van de LP Whispering Jack. <laughs> en van Australië gaan we naar Uitwelleringa. Jawel. uit Wellinga in het zuidwesten van Friesland. Dan weten we dat ook weer. Daar kwamen ze vandaan, de dames Maywood met Late at Night. En ook dit nummer kwam uit de jaren 80. Dat waren er drie achter elkaar uit de jaren 80. En eh, aan het eind van dit eerste uur hebben we er nog twee. Jawel. Dan zijn we nu toe aan de top 40 van 50 jaar geleden... van 13 november 1964. Er waren maar twee nieuwe binnenkomers... maar die eindigden dan ook allebei in de top 10. Dus kwaliteit. De eerste nieuwe binnenkomer die eh, zien we op 34. Gene Pitney met I'm Gonna Be Strong. En hij eindigde op de tweede plaats op 3 december. I can see you're slipping away from me and you're so afraid. I'll plead with you to stay, but I'm gonna be strong. much to bear. So I'm gonna be strong. 1938 dus Gene Pitney en I'm Gonna Be Strong. En voordat hij een eigen eh, vocale carrière kreeg... schreef hij al grote hits voor anderen. Bijvoorbeeld He's a Rebel voor The Crystals... maar ook Hello Mary Lou van Ricky Nelson. De tweede en meteen laatste nieuwe kwam binnen op 27... Freddy and the Dreamers en I Understand... en zij eindigde op 24 december op de vijfde plaats. I understand just how you feel. Your love for me, why not reveal? It's over now, but it was grand. I understand, I understand. If you ever your mind, come back to me, and you will find me waiting here at your command. I understand, I understand. Oh, I miss you so. star. just how you feel. Let bygones be bygones. For always remember, I love you. I love you. I love you. de derde single van de LP. Achtung Baby, One van U2. En als je dan eh, die stem van hem hoort, die hoog uithalen... dan is Bono waarschijnlijk familie van Yoko Ono. Oké, daar gaan we niet verder op door. Eh, de volgende plaat die komt van eh, Monty Python. Er zijn wel eens van die momenten in je leven... dat je het, dat je het even wat minder rooskleurig voor je ziet.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 Always look on the right side of life. Geweldig, geweldig nummer. Oorspronkelijk kwam het voor in de film uh, Life of Brian uit 1979 maar voor de commerciële singlemarkt uit die tijd, uit 1991 dan, hebben ze er maar een nieuwe opname van gemaakt. Compositie van Eric Idle. Dit was ehm, Monty Python. Ehm, we gaan naar de tip van Willem, dus allemaal even rustig nu blijven zitten en luisteren, want hij is weer magistraal. Dat is hij eigenlijk elke week, maar deze is heel bijzonder. Hij komt van een eh, cd van de Eagles uit 1994, Hell Freezes Over. En daarvan draaien wij het nummer de tip van Willem dus. The Girl from Yesterday. It wasn't the girl from yesterday. She doesn't know what's right. Met dank aan Willem. Prachtig nummer van The Eagles. Eh, The Girl From Yesterday. En op datzelfde album staat ook nog een akoestische versie van Hotel California. Die komt vast nog wel een keer langs, denk ik zo. In de tweede uur hebben we de Shadows. Maar nu hebben we even twee mannen van de Shadows... die een uitstapje maakten naar Marvin Welch en Farah. Farah was een uh, En eh, ze kwamen met z'n drieën bij elkaar en brachten een paar heerlijke nummers uit. waaronder deze uit 71...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 toen stopte hij er opeens mee. daar gaat hij weer. be gone beyond the Ja, daar houden we mee op natuurlijk, want dat kunnen we niet hebben. Zo'n duurt zo'n liedje 10 minuten ongeveer en dat gaan we niet doen. Eh, we gaan gewoon door met eh, Cliff Richard en The Young Ones. En daar is uh, eh, Henk B. ook op te horen. Living Doll uit 94. Look everyone, he's coming through the doors. open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids! Stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping, walking Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, guys, ready, Viv? Completely ready when you are, Shaky! Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? Yes, it does, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? <laughs> Oh, great joke, Your Majesty. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living doll. Living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Living doll. just feel Why not? Let's go. Lock her up in her trunk. So no big hunk steal her away from me. Get down! myself okay. crying, talking, sleeping, hey, Cliff! Walking, i am just inventing a great new sound! Got to do my best to please her Ow. just cause she's Untie his leg, Vivian. Settle down, chaps. Got her over an eye why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, Daddy-O, lay the next funky riff on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. Great, Cliff! Which instruments do you want us to Jerry are locking girls in trunks is politically unsound. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living dog. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Alright guys, harmonies now. yes, thanks, Cliff, bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter. <laughs> Living Doll van Cliff Richard en The Young Ones. Een hilarische uitvoering. Ehm, in eh, eh, ZFM Lunch van Ruud hoorde je om half twee... al een track van de nieuwe cd van Neil Diamond. Hij speelde The First Time. En eh, wij spelen track 7. Ooh, Do I Wanna Be Yours? Just you and me lying out in the sun. I knew that somebody would soon come to get you. Was hoping that maybe I could be the one. go having you on my mind And all I wanna know Is who do you wanna be mine Because Who do I want do I wanna be yours? I dreamed you were waiting somewhere on the station. We're hoping that maybe the right train would come. myself starting a conversation. And saying your waiting was finally done. hoping you'd ask me to stay for a while. tijd geleden dat eh, Neil Diamond een cd uitbracht. Maar dit jaar heeft hij het dus nu weer eens gedaan. En hij is het nog niet verleerd. Wat een mooi nummer van hem van de LP Melody Road. Ooh, do I wanna be yours. Eh, de volgende twee komen van de afdeling Nederpop. En die gaan we ook achter elkaar draaien. Zometeen hoor je wel het hoe en het waarom. this day that we share. Earth and Fire op weg geholpen met deze compositie van George Coymans, Seasons. En daarvoor hoorden we Greenfield en Cook met hun top 10 hit Don't Turn Me Loose. Ehm, we gaan luisteren naar Bob Dylan. Een van zijn eh, interessante hits uit de beginperiode. En zeker de leuke clip die erbij zat op televisie. De Subterranean Homesick Blues. something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap and a pig pen wants eleven dollar bills. You only got ten. what you did, but walked on. by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of these success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. Twenty years of schooling and it put you on ship, look out, kid. They keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Bob Dylan. En ook Ruud eh, speelde in zijn programma al een uh, nummer van Bob Dylan, You Ain't Going Nowhere. Eh, van de Basement Tapes samen met de band. En we gaan even afsluiten instrumentaal. En daarna nog een klein stukje instrumentaal, want we redden het niet helemaal. Maar toch is hij te leuk om niet te draaien. Percy Faith en de Crunchy Granola Suite.